Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse hoofdcommissaris Albersberg vindt dat supermarkten in de binnenstad... medeverantwoordelijk zijn voor de rellen rond de oefeninterland Nederland-Engeland vorige week vrijdag. Dronken Britten misdroegen zich op de wallen. De politie pakte 140 Engelse supporters op. In een interview met de lokale zender AT5 zegt Albus Berg dat een paar supermarkten in de Amsterdamse binnenstad bewust extra drank hadden ingeslagen om aan de voetbalsupporters te verkopen. De hoofdcommissaris vindt dat maatschappelijk onverantwoord. Beeldhouwer Jan Snoek is overleden. Zijn werken in vrolijke primaire kleuren staan in het hele land. Bekend zijn onder meer de bedden voor het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Al op 21-jarige leeftijd studeerde Snoek af van de Koninklijke Academie in Den Haag. In de jaren 50 werkte hij een aantal jaar in het atelier van de Frans-Wit-Russische kunstenaar Zatkin, bekend van het oorlogsmonument de verwoeste stad in Rotterdam. Aanvankelijk werkte Snoek vooral met steen, hout en brons, later ontdekte hij keramiek. Jan Snoek is 91 jaar geworden. In Leeuwarden is een man van 28 aangehouden die kort daarvoor iemand zou hebben verwond met een zwaard. De twee hadden ruzie gekregen, waarover is onduidelijk, maar de politie gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer. Het slachtoffer is een man van 23, hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte meegenomen naar het bureau en het zwaard is in beslag genomen. Nobelprijswinnares Malala heeft in Pakistan een bezoek gebracht aan de stad Mingora, waar ze vandaan komt. Dat was voor het eerst sinds een Taliban-strijder haar zes jaar geleden door het hoofd schoot, omdat ze zich inzette voor onderwijs voor meisjes. Malala ging na de aanslag naar Groot-Brittannië en groeide uit tot een symbool voor de strijd voor kinderrechten.